Twee uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Reizigers die door de uitbraak van het coronavirus zijn gestrand in het buitenland kunnen aanspraak maken op een nieuwe regeling om hun terugreis te betalen. Dat hebben verzekeraars, reisorganisaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken afgesproken. In het fonds wordt maximaal 10 miljoen euro vrijgemaakt voor mensen die geen beroep kunnen doen op een reisorganisatie of luchtvaartmaatschappij. Het is onduidelijk hoeveel reizigers hieronder vallen. Reizigers die binnen Europa zijn gestrand moeten zelf 300 euro bijdragen aan hun terugreis. Buiten Europa geldt een eigen bijdrage van 900 euro. Veel kappers sluiten vanmiddag hun deuren. Het gaat om ketens van kapsalons die zijn aangesloten bij Kappers United... zoals Cosmo en Kinky Kappers. Samen hebben ze zo'n 600 vestigingen in het hele land. Van het RIVM mogen de kapsalons in principe open blijven... maar Kappers United zegt een bijdrage te willen leveren in de strijd tegen het virus. Ze zeggen dat ze hun cliënten niet goed kunnen geruststellen... omdat de richtlijn van anderhalve meter afstand houden voor kappers... simpelweg niet na te leven is. De onderwijsbonden en minister Slop overleggen vanmiddag over de examens in het voortgezet onderwijs. Slop liet vorige week weten dat schoolexamens, ondanks de sluiting van de scholen, gewoon door kunnen gaan. Ook zei hij dat scholen de ruimte moeten krijgen om de examens op een aangepaste manier af te nemen. De bonden en ook veel ouders vinden dat niet duidelijk genoeg en gaan daarom vanmiddag om tafel met de minister. Ook de achtste race van het jaar in de Formule 1, de Grand Prix van Azerbeidzjan, is van de kalender gehaald. De race in Baku zou op 7 juni worden verreden. De eerste race die nu nog op de rol staat in de Formule 1 is die van Canada op 14 juni. Het weer dan nog. Vanmiddag is het zonnig en droog en het is 8 tot 10 graden.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 I threw my own sons, Jackie Chan with it. I threw my own sons, Jackie Chan with it. I threw my own sons, Jackie Chan with it. Kick around, I'm getting money now. I Cause she love me, but she only tryna fuck me for the clout.